Dik de met het NOS Journaal. Politiekorps en andere opsporingsdiensten overtreden vaak de wet bij het opvragen van telecomgegevens, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Telecombedrijven zijn verplicht om telefoon- en internetgegevens van burgers elke 24 uur te leveren aan het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie. Een aantal opsporingsdiensten mag die gegevens opvragen, maar alleen als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Bijvoorbeeld om informatie over criminelen te verzamelen of omdat de nationale veiligheid in het geding is maar uit onderzoek blijkt dat die grondslag vaak ontbreekt. Een voormalige Nederlandse F-16-piloot zit sinds half maart vast op verdenking van spionage. Volgens de OM heeft kapitein Chris V. één of meer staatsgeheimen gelekt of voorbereidingen daartoe getroffen. De Telegraaf schrijft vandaag dat hij zaken wilde doen met een inwoner van Wit-Rusland. Maar de OM wil dat niet bevestigen. De OM zegt ook niet of tegelijk met hem een Wit-Rus is aangehouden. De 37-jarige V zat in een F-16 demonstratieteam van de luchtmacht. Hij verliet de luchtmacht vorig jaar en begon een bedrijf waarmee hij de luchthaven Twente nieuw leven in wilde blazen. Daarna zou hij in financiële problemen zijn geraakt. De gemiddelde tijd die een Nederlander besteedt aan computerspelletjes is in twee jaar tijd met 70% toegenomen, blijkt uit onderzoek. De groei komt vooral door de explosieve groei van het spelen of van spelletjes op mobiele telefoons, tablet, pc's en sociale netwerken als Facebook en Hives. Totaal aantal gamers is met 8,5 miljoen de afgelopen twee jaar ongeveer gelijk gebleven. De code rood vanwege het grote gevaar voor natuurbranden is bijna overal ingetrokken, melden de gezamenlijke hulpregio's op de website natuurbrandgevaar.nl. Alleen in een deel van Noord-Brabant is nog een code rood van kracht. In Utrecht, Overijssel en delen van Gelderland en Limburg is de kans op natuurbranden verminderd doordat het daar heeft geregend. Daar is nu code oranje van kracht, het op 1 na hoogste niveau. De brandweer blijft volgens de hulpdiensten wel waakzaam. En weer nog in het noorden en het midden af en toe zon. Vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer. Maximum temperatuur 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vielen op de A1 richting Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden 3 en tussen Muiden en Watergasmeer 5 kilometer.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 ZFM. I sit twirling my hair, dreaming in the check darkest night When I smile I'll be thinking of you And every little thing will be alright And it's sad So sad There ain't no easy way around And it's sad So sad All you friends gather the circuits left.